Twee uur. Door Almegens met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is een belangrijke republikeinse senator opgestapt... als voorzitter van de Commissie voor Inlichtingendiensten. Richard Burr vertrok, omdat wordt onderzocht of hij heeft gehandeld met voorkennis. en gebruikte mogelijk vertrouwelijke informatie... om te voorkomen dat hij verlies zou leiden door de coronacrisis. In februari verkochten hij en zijn vrouw voor 1,7 miljoen dollar aan aandelen... kort voordat de financiële markten instortten. Beurs spreekt de beschuldigingen tegen, maar vertrekt toch als voorzitter... omdat hij niet wil dat het onderzoek afleidt van het werk van de commissie. Hij blijft naar eigen zeggen wel senator. Door de coronacrisis is het aantal vacatures eind maart met 21% gedaald ten opzichte van eind december. Volgens het CBS waren er eind maart 226.000 vacatures, ruim 60.000 minder dan eind vorig jaar. Het aantal vacatures nam voor het eerst in zeven jaar af. Niet eerder was de daling zo groot. Ook het ondernemersvertrouwen is fors gedaald. Het is de snelste daling ooit en het ligt lager dan tijdens het dieptepunt van de financiële crisis. Veel ondernemers zijn somber en vrezen dat ze in het tweede kwartaal mensen moeten ontslaan. Verder daalde in het eerste kwartaal het aantal werklozen en kwamen er banen bij. Maar die cijfers zeggen volgens het CBS weinig omdat het gemiddelden zijn... en de economie in de eerste twee maanden nog goed draaide. De politie zoekt al een week naar een tbs'er van 43... die vrijdag niet terugkeerde in Assen na een onbegeleid verlof. De man kreeg in 2002 tbs vanwege een verkrachting... en wist al twee keer eerder te ontsnappen. Volgens het Openbaar Ministerie zat de man in het laatste deel van zijn behandeling. Het weer. Vannacht koelt het flink af. In het binnenland tot iets onder het vriespunt. Overdag bewolking en zon bij een graad of 14.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 the need of learning, learning. Love, I was told. cama, cama. Me encanta la forma en que me hablas. que invita a tu amiga a la Juana. Pa' que fumemos como fumamos en la Habana. Siempre andamos positivos. Esa es la forma en que vivo, activo.